Dat meldt de New York Times. De Afghaan Baradar is volgens Amerikaanse overheidsfunctionarissen de belangrijkste vangst sinds de oorlog in Afghanistan acht jaar geleden begon. Baradar is de op één na invloedrijkste man binnen de Taliban, achter oprichter en geestelijk leider Mullah Omar. Amerikaanse en Pakistaanse geheime diensten pakten hem een paar dagen geleden tijdens een geheime operatie. Baradar zit vast in Pakistan, waar hij nog steeds wordt ondervraagd door Pakistaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Zijn gevangenname is even stilgehouden om andere belangrijke Taliban-figuren niet de tijd te geven om hun sporen te wissen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton waarschuwt dat Iran aan het afglijden is naar een militaire dictatuur. Volgens haar heeft de Iraanse Republikeinse Garde inmiddels zoveel macht dat de Garde de overheid heeft vervangen. Dat heeft Clinton gezegd in een toespraak aan een universiteit in Qatar. Ze zei ook dat de VS niet werkloos zal toekijken hoe Iran een kernwapen ontwikkelt. Clinton is op bezoek in het Midden-Oosten om internationale steun te zoeken om het Iraanse regime harder aan te pakken. Iran houdt vol dat zijn nucleaire programma vreedzame doeleinden heeft. Bij een brand in een verzorgingshuis in Amsterdam-West zijn acht mensen gewond geraakt. Ze hadden rook ingeademd en moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Twee vleugels van het bejaardenhuis zijn ontruimd. 50 à 60 bewoners zijn naar de gemeenschappelijke hal gebracht en worden daar door de GGD onderzocht. De brand is onder controle, maar het is niet bekend wanneer de bewoners naar hun kamer terug kunnen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Het weer vanochtend in de westelijke helft wat lichte sneeuw. Later op de dag wordt het droog en dan is er af en toe zon.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 En jij bent erbij. truth. Man, that's him, me, and My traveling companion is nine years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in grace She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. traveling empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. I've reason to believe we all will be received in There is a girl in New York City who calls herself a human tramp.